Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump wil voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verlenen. Dat melden Amerikaanse media. Flynn zit in de gevangenis nadat hij tegen de FBI had gelogen... tijdens het onderzoek naar Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hij loog over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Eerder verleende Trump gratie aan Roger Stone. Die is veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen... en een poging een getuige te beïnvloeden. Het Schotse parlement heeft een wet aangenomen die menstruatieproducten gratis maakt. Daarmee is Schotland het eerste land ter wereld die dit regelt. De producten zijn voortaan op openbare plaatsen zoals apotheken, buurthuizen en jeugdclubs verkrijgbaar. De maatregelen zijn onderdeel van een plan om menstruatiearmoede tegen te gaan. Zo'n 10% van de meisjes in Groot-Brittannië kan zich geen producten veroorloven. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen in kerken, moskeeën en synagogen. Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie gezegd in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen... maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66 is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving. Maar volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht... en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijke terreuraanslag in een warenhuis in Lugano. Twee vrouwen raakten gewond. Eén slachtoffer zou met een mes in de nek gestoken zijn, maar niet in levensgevaar verkeren. De verdachte, een vrouw van 28, is aangehouden. Ze dook onlangs op in een onderzoek naar terrorisme en zou IS-sympathisant zijn. Het weer. Vanochtend is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Vanavond volgt er regen. Ook morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen.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 Flynn zit in de gevangenis nadat hij tegen de FBI had gelogen... over zijn contact met de Russische ambassadeur in de VS. Het kabinet gaat geen mondkapjes verplichten in kerken, moskeeën en synagogen. Vanaf 1 december zijn mondkapjes wel verplicht in theaters, bibliotheken en bioscopen... maar niet in religieuze gebouwen. En het Schotse parlement heeft een wet aangenomen die menstruatieproducten gratis maakt. Zo'n 10% van de meisjes in Groot-Brittannië kan de menstruatieproducten niet betalen. Het weer. Vanochtend is het eerst zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe.